PostNL gaat mogelijk meer tijd krijgen om brieven te bezorgen. Volgens de wet moet post nu binnen 24 uur bezorgd worden. Maar dat lukt niet meer, zegt PostNL. Komt door personeelstekort en ook doordat er steeds minder brieven en kaarten worden verstuurd. De minister die erover gaat, gaat nu kijken of het volgende kabinet die postwet kan aanpassen. De queergemeenschap is niet blij met de queerpolitie, roze in blauw. De vrijwillige politietak die opgericht is voor en door queers heeft het erg druk... en kan dus niet alle zaken snel afhandelen merkt ook Steven, slachtoffer van queer geweld. Ja, ik vond het eigenlijk een beetje heel traag op gang komen. Ook omdat het voornamelijk ja, toch wel door vrijwilligers. Dus ja, ja, je moet toch wachten. Het verhaal na een paar dagen suddert toch een beetje weg. Voorzitter Fekal van Roze in Blauw roept op om wel aangifte te blijven doen. En een student in Canada heeft een opmerkelijke manier gevonden om onder zijn torenhoge huur uit te komen. Tim betaalde dik 1700 euro per maand voor een klein appartementje in Vancouver, maar was er klaar mee. I thought, um, why don't we just why don't I just stay at Calgary and then just fly here? Like, you know, one hour flight. That's like same shit taking a bus. Ja, hij ging dus terug naar zijn ouders in Calgary, honderden kilometers verderop. Tim heeft maar twee colleges per week. Hij pakt dan het vliegtuig. Het is maar een vlucht van een uur en het scheelt hem veel geld. Hij is per maand zo'n 1200 euro kwijt aan tickets.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 She'll get happy when it rains. van Zandvoort, op 106.9 FM. light and promising salvation is near this time. Near this time. Can you feel it now? So brothers and sisters, shall we know how. 106.9 ZFN I get lost in space, I can't return to this place, cause you're the one. but I feel so Makes me wanna pray, you'll always be here. I'm but I feel such love. Makes me wanna pray.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

PostNL wil langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. De wettelijke termijn is nu 24 uur, maar dat moet drie dagen worden. Dat zei bestuursvoorzitter Verhagen bij de presentatie van de jaarcijfers. Het weer in het noorden wat zon, in het zuiden regen bij ongeveer 7 graden. 你包容。 Ramadan. Step into my office, would you like to try to sample the taste of my stuff? Yeah, come on. I got a million different flavors, all the boys say they can